Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Surinaamse regisseur Pim de la Parra is overleden. Dat meldt persbureau ANP op basis van zijn familie. De La Parra maakte tientallen films en beleefde in 1971 zijn grote doorbraak... met de erotische film Blue Movie... De filmmaker kreeg in 1991 een speciale prijs voor zijn oeuvre... tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Wim de la Parra overleed gisteren in Paramaribo. en werd 84 jaar. De Afrikaanse Gezondheidsorganisatie heeft een plan gelanceerd om het Mpox-virus op het hele continent te bestrijden. De organisatie zegt bijna 600 miljoen dollar nodig te hebben. Meer dan de helft van dat geld gaat naar het bestrijden van het virus in 14 getroffen landen... en het verhogen van de paraatheid in 15 andere landen. Waar het geld vandaan moet komen is nog onduidelijk. In Londen rijdt sinds deze week een directe bus tussen twee overwegend Joodse wijken. Wie met de bus van de ene naar de andere wijk reist... hoeft daardoor niet meer over te stappen in een hoofdzakelijk islamitische buurt. Het gaat om een proef op initiatief van burgemeester Khan. Hij vond de tijd nu rijp door het toegenomen antisemitisme in Londen. De Joodse gemeenschap vroeg al jaren om de directe busverbinding. Het ruimteschip Starliner keert over een paar uur terug op aarde. Aan boord zijn niet de twee astronauten die daarmee naar het ISS reisden... want die blijven nog even in de ruimte. NASA vindt het te riskant om ze nu mee te laten gaan vanwege technische problemen. Tijdens de koppeling van de Starliner begin juni ging van alles mis. De astronauten waren, waren van plan om zo'n 10 dagen aan boord te blijven. Op dit moment zijn het al meer dan 80. Het weer, de buien trekken weg en het klaart vannacht in het hele land op. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgenochtend begint bewolkt, maar de zon laat zich steeds vaker zien.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 No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?